Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Oostenrijk staat een stuwmeer op het punt van overstromen. De komende uren gaat dat ook echt gebeuren. Het leger staat klaar om te helpen. In de buurt van het meer wordt een vloedgolf verwacht. De bewoners van 1100 huizen in het gebied moesten hun huizen uit... en de hele deelstaat is uitgeroepen tot rampgebied. Het lijkt erop dat het de komende dagen nog blijft regenen in Midden-Europa. Delen van Roemenië, Polen, Tsjechië en Oostenrijk kampen daardoor dus met overstromingen. Over een paar uur moet het park van Peter Gillis in het Brabantse Ommel leeg zijn. Maar nog steeds zijn er bewoners die willen blijven. Permanent wonen op het park is verboden, heeft de gemeente bepaald. Blijven er toch mensen wonen, dan moet Gillis per maand 50.000 euro betalen. Hebben de laatste bewoners geen boodschap aan. Wat gaat u doen? Blijven. Ongeacht wat er, Ongeacht wat er ook gebeurt. Net zolang totdat hij mij met er vanaf haalt. Ik ben zo immens boos. Ja, wij zijn gewoon de dupe als bewoners. Gilles liet zelf ook zijn gezicht zien. Als ze niet vertrekken, dan eh, gaan we ze toch op aanspreken. Huisvredebreuk en dan gaan we de politie bellen. Want ik ga natuurlijk niet eh, de dwangsom eh, aan gemeente As te betalen. En het is dit weekend Open Monumentendag en dat betekent dat je allerlei bijzondere plekken en gebouwen die normaal gesloten zijn van binnen kunt bekijken. Op sommige plekken zorgt dat voor zulke lange rijen dat de organisatie oproept om weg te blijven. Een daarvan is de Amsterdamse Poentunnel die onder de Keizersgracht loopt. Die tunnel is jaren dicht geweest, maar speciaal voor dit weekend weer even open. En hij de Poentunnel, hele goede naam ook natuurlijk. Je doet ook denken aan de Koentunnel. Die is door Amsterdammers bedacht, gaat het verhaal. En als je dan ook nog bedenkt dat de tunnel tussen twee bankgebouwen in zat... dan denk je al snel aan allerlei spannende verhalen. Maar dat valt wel mee. Ja, dat is ook wel heel bijzonder, want je kon aan die kant je auto parkeren. En dan zat je eigenlijk al onder straatniveau. Nou, top weet je wel. Dan gebruik je de tunnel en dan loop je zo de prachtige Basel in waar dan je kantoor zit. Niet echt rock en roll, maar wel heel fijn voor belangrijke bankmedewerkers.